Michel Koenen met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor een voorstel van GroenLinks en D66... om het aantal vluchten uit Londen zoveel mogelijk te beperken. Minister De Jonge ontraadt dat voorstel waar nog over gestemd moet worden. Hij zei eerder al dat vluchten nodig zijn voor goederen en noodzakelijk reizen. GroenLinks en D66 vinden het onbegrijpelijk dat er nog steeds acht vluchten per dag vanuit Londen naar Nederland komen... terwijl daar 1 op de 30 mensen besmet is met corona. Het aantal mensen in de bijstand is vorig jaar toegenomen. Halverwege vorig jaar ontving bijna 3% van de Nederlandse bevolking een bijstandsuitkering. Blijkt uit de laatste CBS-cijfers. Hoewel het aantal bijstandsontvangers dit jaar is toegenomen... zit het nog altijd onder het niveau van 2017. Toen was er een piek met meer dan 3 en Rotterdam is al 12 jaar de stad met de meeste bijstandontvangers. Per duizend inwoners zaten er bijna 68 mensen in de bijstand. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met de impeachment van president Trump. Naast alle democraten stemden ook tien republikeinen voor de procedure om hem af te zetten. De afgevaardigden stellen dat Trump verantwoordelijk is voor de bestorming van het Capitool vorige week. Daarbij vielen vijf doden en tientallen gewonden. Voetbal in de eredivisie heeft Feyenoord thuis met 1-0 gewonnen van PEC Zwolle. Sinisterra maakte de enige treffer. Eerder op de avond verloor PSV in eigen huis met 3-1 van AZ. Onderin verloor Fortuna Sittard thuis met 0-1 van Sparta. VVV won in Den Haag met 1-4 van ADO. De Griekse spits Makis maakte alle doelpunten voor de Venlonaren. Hij is nu topscorer van de Eredivisie met 16 treffers. Het weer nog, in het westen nog wat buien. Vannacht koelt het flink af, lokaal tot min 5. In het westen blijft het boven 0. Overdag in het zuidwesten kans op wat natte sneeuw.